Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland probeert nog altijd het functionarissen gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. Onder hen waren de directeur van de FBI en die van de inlichtingendienst NSE. Volgens hen zijn de Russen volop bezig om de tussentijdse verkiezingen later dit jaar... en de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Bij het tellen van de stemmen voor de presidentsverkiezingen in Zimbabwe... staat zittend president Mnangagwa op voorsprong... Hij heeft in vijf van de tien provincies gewonnen, meldt de kiescommissie. Oppositieleider Chamisa won in vier provincies. De laatste uitslag wordt in de loop van de nacht verwacht. De parlementsverkiezingen die gelijktijdig werden gehouden... zijn met overmacht gewonnen door de ZANU-PF van Mnangagwa. Maar de oppositie spreekt van verkiezingsfraude. Een vuurwerkshow in Breskens gaat dit weekend niet door vanwege de droogte. Het risico op brand is te groot, zegt de organisatie van de visserijfeesten in de Zeeuwse badplaats. Er komt nu een lasershow. Aan de overkant van de Westerschelde in Vlissingen wordt dit weekend wel vuurwerk afgestoken. Dat kan veilig omdat dat gebeurt vanaf een ponton in het water. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Londen doorgedrongen tot de halve finales. Titelverdediger versloeg gastland Engeland met 2-0. Oranje speelt de halve finale zaterdag tegen Australië. Vitesse heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. In Arnhem werd er 3-1 tegen Vitorul uit Roemenië, genoeg na de 2-2 van vorige week. Vitesse speelt in de volgende ronde tegen FC Basel. AZ is in de tweede kwalificatieronde van de Europa League gestrand. De 2-1 tegen Kairat Almaty in Kazachstan was niet voldoende na de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd. Het weer, het blijft helder vannacht met minima rond 17 graden. Overdag opnieuw zonnig en zeer warm. Een graad of 29 aan de kust tot lokaal 35 graden in Limburg. het weekend wat minder warm, daarna keert de hitte weer terug.